De boeren zijn boos omdat ze een natuurvergunning nodig hebben, terwijl dat eerst niet nodig was. En omdat de provincie dwangsommen oplegt aan boeren die toch doorwerken zonder vergunning. En deze boer uit Friesland kwam ook naar het protest in Zwolle. Ja, ja klopt. En wat dacht je? Ik moet hier zijn voor mijn collega's? Ja, er, moet, er moet wat gebeuren. Dit, dit, kan gewoon zo niet langer. De provincie zegt, we willen niet, maar we kunnen niet anders. Nee, dat is eh, iedereen verschuilt zich achter elkaar. Maar het is een keer klaar. Een deel van de boeren is inmiddels doorgereden naar het gemeentehuis in Zwolle... maar daar kunnen ze niet komen omdat de politie de bruggen naar het centrum heeft afgesloten omdat het Openbaar Ministerie het te druk heeft... krijgen 82 verdachten in Noord-Holland geen straf. Het gaat bijvoorbeeld om diefstal, variërend van het stelen van een pak kaas... tot het jatten van een graafmachine. Maar er zitten ook mishandelingen bij. Laatst schrapte de rechtbank in Den Haag ook al meer dan 50 zaken... omdat het OM te druk is. Problemen zijn beter op te lossen als mensen een eigen huis hebben. Het kabinet wil daarom dat elke dakloze in 2030 een eigen woning heeft. En dat een dak boven je hoofd helpt, daar kan Sandra, die tien jaar lang dakloos was, over meepraten. Het is gewoon het begin van je herstel. Dit heeft echt een redding geweest voor mij. Ik denk dat ik niet meer had geleefd. Naar schatting zijn er 100.000 mensen in Nederland dakloos. En de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal is net afgetrapt. Zondag liep de winst van het Marokkaanse elftal op België nog uit op rellen. En daarom zijn Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vandaag op hun hoede, zegt verslaggever Onno Beukers. De steden in Nederland, de grote steden waar vorige keer ook Marokkaanse fans de straat op gingen... hopen dat het rustig blijft. In ieder geval niet qua feest, want dat mag, is ook al gezegd, maar wel qua rellen. Inmiddels zijn er ook al twee mannen van 20 en 41 in Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging. En rond deze tijd speelt ook België tegen Kroatië om een plek in de achtste finales. Het weer, een grijs dagje vandaag met in het oosten wat meer wolken dan in het westen. Graadje of 6 is het. En morgen in het noorden wat zon. In Limburg kans op natte sneeuw dan en een paar graden kouder. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer rond Amsterdam staat helemaal vast door een ongeluk op de A10 Oost. Het verkeer op de A10 Noord en Oost heeft daardoor ruim een uur vertraging.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 Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de mishandeling op Mallorca... waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam. Volgens het OM moeten meer verdachten worden veroordeeld voor doodslag. De trekkers van boeren die urenlang protesteerden bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle zijn vertrokken. Tientallen boeren zijn daarna naar het gemeentehuis gegaan. Ze voeren actie tegen de stikstofregels en willen praten met de burgemeester. Alle spelers van het Nederlands elftal zijn fit voor de achtste finale van het WK zaterdag tegen Amerika. Dat zei verdediger Dumfries op de spelerspersconferentie. Het weer, af en toe zon bij een graad of 6. Morgen meer bewolking en 3 graden. God is a dancer. Yeah, heard on the radio that she always go harder. she keeping you and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. it all on you you give me that left, right, left eye God is a dancer Cause I heard on the radio And she always go harder step by step? Won't you give me that step by step?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 I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to I bling, yo. Star like Ringo, war like a Rainbow.